Daar was de klantenservice alleen bereikbaar via een betaalnummer... waar een hoger tarief gold dan voor een normaal nummer. Volgens het Europees Hof in Luxemburg is een hoog beltarief een belemmering voor klanten... en is dat in strijd met Europese consumentenrechten. In Zweden wordt de militaire dienst weer ingevoerd. Vanaf 1 januari worden jaarlijks 4000 mannen en vrouwen opgeroepen. De Zweden maken zich zorgen over het toenemend aantal Russische militaire oefeningen in de Baltische Staten. In september werd op het Zweedse eiland Gotland tussen Zweden en de Baltische Staten alle militaire basis heropend. Ook worden in de Zweedse territoriale wateren steeds vaker Russische duikboten gesignaleerd en hebben Russische straaljagers het luchtruim geschonden. Het Europees Parlement heft de onschendbaarheid van Marine Le Pen op. Dat betekent dat ze strafrechtelijk kan worden vervolgd. Le Pen is presidentskandidaat voor het Front National. Ze had op Twitter foto's gezet van executies door IS. Op een ervan stond de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley. Publicatie van gewelddadige afbeeldingen is strafbaar in Frankrijk. Het Openbaar Ministerie had om opheffing van de onschendbaarheid van Le Pen gevraagd. Duitsland heeft een Syriër opgepakt die in Syrië 36 mensen zou hebben gedood. Hij zou lid zijn geweest van strijdgroep Al-Nusra, die samenwerkte met Al-Qaeda. De slachtoffers zouden leden zijn van de Syrische regering. De Syriër woonde in Düsseldorf, waar de politie zijn appartement doorzocht. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Het weer, de regen trekt weg, vanuit het westen komt de zon en het wordt 7 tot 9 graden. Vanavond minder wind en opklaringen, morgen bewolking en lichte regen. En dan wordt het 10 tot 13 graden.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 Het programma is te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9 en via het internet. Tik je even in ZFM-live. En dan hebben we ook nog natuurlijk de ZFM-app. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zo meteen met de Kings en daarna John Congo's... en een heerlijk uur met muziek daarachteraan. Veel plezier! Het jaar was 1971 en toen had John Congos een hit met He's Gonna Step On You Again. En het is niet helemaal een one-hit wonder gebleven... want hij had nog redelijk succes met zijn tweede single Tokalashi Man. En we begonnen deze uitzending met een eh, B-kantje. Een Kings nummer eh, I Need You. En dat was de B-kant van de hit uit 1965 Set Me Free. Toen ik eh, voor de allereerste keer het nummer Too Late for Goodbyes hoorde toen schrok ik me wezenloos. Ik denk, ze hebben nieuw materiaal gevonden van John Lennon. Maar nee, het was zijn zoon, Julian Lennon. Die had een grote hit met Too Late for Goodbyes. En in 1991 een iets minder grote hit, maar wel heel erg fraai, Salt Water. 1991 Salt Water van Julian Lennon. En dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden van de Engelse hitparade. Zes nieuwe binnenkomers en ik moet eerlijk zeggen, stel je er niet te veel van voor... want van alle zes is er geen eentje een grote hit geworden. Je kent enige titels, maar daar houdt het ook wel mee op. Eh, de eerste kwam binnen op 40, de casinos en Then You Can Tell Me Goodbye. just so that we can say we tried. Tell me you love. binnengekomen op 40 en ze hebben het nog geschopt tot plaats 32. En daarna was het wel voorbij voor de casino's. En Then You Can Tell Me Goodbye. Gene Pitney heeft vele grote hits gescoord. En de volgende hoort daar niet helemaal bij. Nieuw op 38 in The Cold Light of Day. just to spend my life with you. But someone's got a claim on me. These few hours will have to do. So oh, Pitney, nieuw op 38 met In the Cold Light of Day. En dan zijn we alweer toe aan de volgende nieuwe op 37. En dat is Val Het nummer ken je wel, alleen de uitvoering is toch even wat anders. Hier is Memories Are Made of This. serve En Vel een alleen maar van zijn hit Walk Tall van een paar jaar daarvoor. En eh, daarna heeft hij wel heel veel LP's gemaakt. En heeft een goede stem en hij zingt goed. Alleen dit nummer is dan weer commercieel gezien niet helemaal wat je ervan verwacht. Dit is Roy Orbison, nieuw op Zeepalon op uh, eh, 34. It's so good to be with you. It's so good to have you touch me. It's so op 34 Roy Orbison en So Good. Ook helemaal een onbekend nummer gebleven, helaas. Ehm, dan gaan we naar de volgende nieuwe op 32 Dusty Springfield. I'll try anything. I'll try anything to get you. Dat was Dusty Springfield nummer 32. En de hoogste nieuwe binnenkomer komt binnen op 31. En dat is dus... De klapper van de week. week, week. Ja, het nummer kennen we allemaal wel. Dat is This Is My Song. Dat kennen we van Petula Clark. Maar hier is het in de uitvoering van Harry Seacombe. Ja, live uitvoering van The Nice met eh, een medley van Country Pie en Brandenburger Concerto. En dan zijn we nu toe aan de tip van Willem. Jawel, en het is een wereldberoemd nummer. Het werd voor het eerst opgenomen door Marty Robbins. De bekendste uitvoering is van Guy Mitchell. Maar ook Tommy Steele nam het op. Cliff Richard met zijn Shadows. En ook Paul McCartney op zijn eh, Unplugged album. Eh, het gaat over natuurlijk Singing the Blues. En Willem heeft gekozen voor Dave Edmonds. Hier komt hij. was hem voor deze week de tip van Willem Dave Edmonds en Singing the Blues. En eh, ik weet dat het een groot liefhebber is van Dave Edmonds. Dus vandaar deze keuze, dat begrijp ik helemaal. Eh, we gaan toe naar de eh, Fat Mattress. Een groep van de bassist van de Jimi Hendrix Experience, Noel Redding. En Noel die was niet helemaal tevreden met het feit dat hij in de Experience zijn ei niet kwijt kon. Hij mocht bas spelen, maar geen eigen melodieën inbrengen. Dus richtte hij Fat Mattress op. En die hadden met een eh, LP succes in eh, Engeland in ieder geval. Maar eh, in de hitparade, op de singles hitparade... hadden ze alleen in Nederland maar succes. Met het nummer Magic Forest.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 I won't lie for you. I won't die for you. Cause I think you're wrong, Mr. President. You've got to get yourself together. You ask me if I'll be your friend. to be a man. for you. I won't die for you. I think you're Alles goed en wel, maar om nou twee keer dat nummer te gaan draaien... dat vind ik dan ook weer niet zo noodzakelijk. Dus eh, daar stoppen we even mee. Dit was eh, in ieder geval Mr. President. En in de Spotify-lijst, daar staat hij als uh, Dave D, Daisy Biki Wicked Ditch. Maar dat is niet helemaal correct, want het is alleen maar uh, Dozy Biki McIntitch. Dave D was er toen al niet meer bij. En eh, dan zijn we toe aan eh, nummer van Brenda Lee. En dat heet dan Sweet Nothing. Komt-ie. Uh-huh, honey. All right. My baby whispers in my ear. Things he wouldn't tell nobody else. Secret, baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Mmm, sweet nothing. We walk alone. me that special look. Sweet nothing. for the night. Sweet nothing. Mm, sweet nothing. Sweet nothing. Mm, sweet nothing. 1959. Ja, 1959. Brenda Lee en Sweet Nothing. En dan zijn we toe aan een top 100 hit uit het jaar 1968. Eric Burden and The Animals, Ring of Fire. to your ring of fire. when souls like ours meet. I fell for you like a little child. Oh, and the flames got wild. high. burden and the Animals en een eh, top 100 hit uit 1968, The Ring of Fire. En dan kunnen we het eerste uur afsluiten met een bijzonder nummer van Eartha Kitt. En dat heet Ushkadara uit 1953. aldı da bir yağmur Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur Katibimin satırızı uzun eteği camur Katibimin satırızı uzun eteği camur Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur شهور كاتب من كاتب القارشور Katibim satırdı palto ne güzel yaraşır Üsküdar is a little town in Turkey, and in the old days many women had male secretaries. Oh well, that's Turkey. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum Üsküdar'a giderken bir mendil buldum içine de lokum doldurdum içine de lokum doldurdum They take a trip from Ushkudara in the rain, and on the way they fall in love. He's wearing a stiff collar and a full dress suit. She looks at him longingly through her veil and casually feeds him candy. Oh, those Turks. ara da buldum. ara da buldum. el Katibime köleli da gömlek ne güzel yaraşur Katibimi iken yandım da buldum Katibimi iken yandım da buldum Katibimin ben katibin el karışır Kati bimme kola lo da gomlik ne güzel yaraşur Kati bimme kola lo da gomlik ne güzel yaraşur was dit.